5 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Italië heeft het parlement een begroting van 2010 goedgekeurd, maar uit de stemming blijkt dat Berlusconi niet meer kan rekenen op een meerderheid in het parlement. Een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. De leider van de oppositie heeft premier Berlusconi opgeroepen om op te stappen. Later staat een vertrouwensstemming over Berlusconi gepland. De premier is nu in overleg met de coalitiepartners. Mogelijk besluit hij zelf de handdoek in de ring te gooien en de vertrouwensstemming niet af te wachten. Voor het debat vroeg Berlusconi's coalitiepartner Bossi hem al om af te treden. De Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat de Angolese asielzoeker Mauro de aanvraag voor een studievisum in Nederland moet kunnen doen. De motie van GroenLinks en D66 kreeg steun van de oppositiepartijen PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren en van de regeringspartij CDA. Het CDA had zich vorige week al voor deze oplossing uitgesproken, maar toen werd nog niet over de motie gestemd. Normaal gesproken zou Mauro een aanvraag voor een studievisum in Angola moeten doen. Het elektronisch patiëntendossier krijgt geen doorstart. Dit voorjaar stemde de Eerste Kamer tegen de verplichte invoering ervan en daarom werd gekeken naar een vrijwillige variant. Artsen, ziekenhuizen en apothekers hebben in de afgelopen maanden bekeken of er een manier is om het EPD in afgeslankte vorm voor te zetten... Daarvoor is te weinig steun en te weinig geld. De ontwikkelingskosten van het EPD waren ruim 300 miljoen euro. De A1 bij Muiderberg is in de richting van Amsterdam afgesloten in verband met een ongeluk na een politieachtervolging. Een motoragent zag bij Almere een auto rijden die als gestolen geregistreerd staat. Vervolgens zette hij de achtervolging in. Bij Muiden op de A1 botste de auto tegen de vangrail. De twee inzittenden zijn aangehouden. Een van hen is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer richting Amsterdam wordt over de vluchtstrook geleid. Het weer. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden schijnt de zon. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond meer opklaringen, maar ook kans op mist. Dan koelt het af naar een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits door een flink aantal ongelukken. Er staat in totaal 170 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiderslot 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant vanuit Amersfoort. Tussen Blarikum en Muiderslot staat 10 kilometer stil. Drie rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is over. Verkeer vanuit Amersfoort kan het beste omrijden via Utrecht. Op A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 13 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 13. Verderop richting Gorkum bij Papendrecht 6. Dat komt door een ongeluk.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 On my show, it's just when you call Doing tricks you never seen Blinded by and make you believe In love and sex and magic So uh-huh. let me drive my body around you I bet you know what I mean Know that I can make you believe In love and sex uh-huh.